Carmen Verheul met het NOS Journaal. Israël heeft de twee Nederlanders die maandag werden opgepakt vrijgelaten. Ze worden volgens de Nederlandse ambassade met een bus naar het vliegveld gebracht. De twee voeren mee op een van de zes schepen van het hulpconvooi voor Gaza... dat maandag door Israëlische militairen werd aangevallen. Israël heeft ook honderden andere activisten vrijgelaten. In een stal in het Brabantse Schaik heeft de politie gisteravond 500 dode varkens gevonden. Ze lagen er al een paar maanden. De dieren zijn gestikt toen in een deel van de stal de ventilatie was uitgevallen. Een aantal varkens had zich tussen de kadavers in leven weten te houden. De Algemene Inspectiedienst verhoort de boer in verband met verwaarlozing. En verder wordt de psychische toestand van de man bekeken. In Lelystad is een man van 19 neergestoken nadat hij twee scooterrijders op een fietspad had aangesproken op een rijgedrag. Hij werd na de opmerking geslagen en gestoken. De man ligt in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. De politie van Lelystad is nog op zoek naar de scooterrijders. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval op een vredesbijeenkomst in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Opstandelingen vuurden vanochtend onder meer raketten af, maar daarbij vielen geen slachtoffers. In een tegenaanval kwamen wel drie opstandelingen om het leven. Afghaanse leiders praten tijdens de vredesjirka over verzoening met de Taliban en andere opstandelingen. In Woerden heeft een koe een hele wijk op stelten gezet. Het dier was via een sloot in een woonwijk terechtgekomen en daar rende hij door straten en voortuinen. Steeds meer mensen kwamen kijken hoe de politie en de boer het dier probeerden te pakken. Een dierenarts wist de koe te verdoven met een pijl, maar het dier kwam te vlug bij kennis en ging er weer vandoor.